Davy van Eck met het NOS-journaal. Het aantal openstaande vacatures stiek. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland... en daarmee is het record van 2007 gebroken. Vooral het aantal vacatures in de handel en de horeca nam flink toe. Door de krapte op de arbeidsmarkt kregen ook meer mensen het afgelopen kwartaal een vaste aanstelling. Al twee kwartalen stijgt het aantal werknemers met een vast contract... harder dan het aantal mensen met een tijdelijk contract. Het aantal mensen dat gewond raakte door het instorten van een podium in de Spaanse stad Vigo is opgelopen tot 377. Zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. De slachtoffers stonden zondagavond op een houten platform tijdens een muziekfestival toen die het rond middernacht begaf. Sommige mensen vielen in zee. Het is nog onduidelijk waardoor het podium instortte. Een van de vijf benzinestations in Italië is illegaal. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Italiaanse fiscale politie. Die ontdekte veel belastingontduiking, fraude en andere criminele activiteiten. Van de bijna 1400 onderzochte benzinestations had een vijfde de papieren niet op orde. Een half miljoen liter benzine is in beslag genomen. Ook in andere sectoren voert de Italiaanse fiscale politie controles uit. Zo blijkt dat veel verhuurders van vakantiewoningen geen of te weinig belasting betalen. Een man uit Arnhem die vrouwen opsloot en ze tot prostitutie dwong... moet de gevangenis in. Hij heeft een celstraf van zeven jaar opgelegd gekregen. Het geld dat de drie drugsverslaafde vrouwen in de prostitutie verdienden... moesten ze aan hem geven. Volgens de rechtbank heeft de man de vrouwen stelselmatig... en soms op gruwelijke en sadistische wijze mishandeld.